Start. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Belgische politie om van de aanslagplegers in Parijs niet bij justitie terechtkwam. Zijn school overhandigde een heel dossier over de radicaliserende man... aan de Brusselse onderwijsadministratie. Maar die papieren werden niet doorgespeeld aan justitie. De man vertrok dit voorjaar naar Syrië... en kwam toen in het vizier van de veiligheidsdiensten. Pas na de aanslagen in Parijs kreeg justitie de informatie van zijn school. Bij een grote anticorruptieactie in Servië heeft de politie 79 mensen opgepakt. Onder de arrestanten zijn een oud-minister, burgemeesters en de voormalige chef van een anticorruptieeenheid. Ze zouden de Servische schatkist voor ongeveer 100 miljoen euro hebben opgelicht. De politie heeft in Hardenberg twee illegale radiozenders uit de lucht gehaald, meldt RTV Oost. In beide gevallen zat de apparatuur in een hoogspanningsmast. De politie noemt dat levensgevaarlijk. Een van de zenders werd vanochtend gevonden in een mast in het dorp De Krim, de ander in de plaats Schuinesloot. Het is nog niet duidelijk van wie de apparatuur is. Een Syrische vluchteling heeft bij het Centraal Station in Amsterdam een man uit het water gered. Volgens de politie had het heel anders kunnen aflopen als de Syriër niet in het water was gesprongen om hulp te verleiden. De Syriër zei na zijn reddingsactie dat hij Nederland zo dankbaar is dat dit het minste was wat hij kon doen. De drenkeling maakt het volgens de Amsterdamse politie naar omstandigheden goed. Louis van Gaal heeft met Manchester United voor de zevende keer op rij niet gewonnen. Stoke City was met 2-0 te sterk. En daardoor zak United naar de zesde plaats in de Premier League. Van Gaal ligt enorm onder vuur vanwege de slechte resultaten van zijn club. Het weer blijft droog en het is met 13 tot 15 graden de warmste kerst ooit gemeten.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 Met nu. Zandvoort op zaterdag. werd het 8 over 4. Welkom terug bij CFM. Het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag op tweede kerstdag 2015. En wat de temperatuur hè, vandaag buiten. Zo rond een graadje of 14 hier in Zandvoort. En alvast voor de nieuwjaarsduik. Zeewatertemperatuur zo rond en nabij de 9 graden. Dus het gaat een warm badje worden zo op 1 eh, januari 2016 denk ik zo. Derde en laatste uur eh, van eh, dit programma. Daarin natuurlijk heel veel lekkere kerstmuziek. Eh, gezelligheid op de Zandvoorts Radio. We maken ons op voor het eh, kerstdiner, hè? Tweede kerstdag, wederom weer eh, zwaar aan het eten. En dan mocht je met voorbereidingen bezig zijn daarvan. Heel veel succes. En hou de radio aan op CFM, want ik heb nog wat kerstplaten voor je in petto, hoor. Waaronder deze van Band Aids en Do They Know It's Christmas. last time we let it. Weet je wat nou het mooie is? Je kan vandaag de hele dag de radio op CFM houden. Om lekkere kerstmuziek te horen. En natuurlijk ook de winterse 50. Want die gaan we vanavond vanaf 7 eh, uur weer uitzenden tot 11 eh, uur. En tussen 5 en 7 tijdens het kerstdiner. Twee uur lang non-stop muziek, de mooiste kerstmuziek. Zet je radio onder de kerstboom. En zet hem op CFM. En hier is Michael Jackson en Heal the World.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 Was brighter than tomorrow. Deze single van Michael Jackson hoor je geregeld zo tijdens de kerstdagen. En geldt terecht natuurlijk, hè? Dat was Heal the World. ZFM Zandvoort, morgenavond trouwens. Niet vergeten, hè? Derde kerstdag, morgenavond. Lauro en Hardy, de vinyljaren top 40 live. Verzorgd door collega Ruud Jansen. Vorige week zonder hem op de woensdag bij CFM. De 40 beste vinylplaten van het afgelopen jaar uit het eh, programma De Vinyljaren. En dat doen we morgen nog dus over daar bij Café Laurel en Hardy. Jawel. We gaan eens even omhoog kijken. Doe samen met Nick en Simon. Na een lange val, klim jij weer uit de dal. Kijk naar komen zal. Hoe vul jij die in? Je weet het evenmin, je krijgt. Je voelt de zon op je gezicht. Het wordt de hoogste tijd dat jij jezelf bevrijdt naar een antwoord, laat het los, hou je vast hoorde Kijk Omhoog, de single van Nick en Simon. En de vinyljaren top 40 morgen dus eh, bij Laura en Hardy. Vanaf 5 uur ben je van harte welkom. We'll be passing by and they'll be wasting time Just waiting for noon.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 And the fire in our hearts will be blowing up the stars. Now we're coming through. dat deuntje in die platen van uh, eh, Kaigo, dat maakt dat zo leuk. Je de laatste verschenen single, dat was Here For You. Lekkere dansbare muziek zo op tweede kerstdag 2015. En het is kerst en dat betekent ook weer tijd voor een kerstplaatje. Een heel fijne vrolijk kerstfeest. Een heel fijne vrolijk kerstfeest. De gezellige tijd aan het eind van het jaar.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 zo tijdens de mag deze ook niet ontbreken natuurlijk, hè? hoorde de single van uh, Yoko Ono. Hoort het eh, zojuist in dit programma van ijsmeester Leo Miesenbeek. Ja, de ijsbaan die is inmiddels eh, gesloten. Hè? Die was tot 4 uur vanmiddag open. Iedereen gaat lekker aan het kerstdiner. Dus hij is bij deze vanaf nu gesloten. Maar niet getreurd, morgen is iedereen weer van harte welkom vanaf 11 uur morgenochtend tot maar liefst 9 uur morgenavond. Dus morgen weer voldoende ijspret op derde kerstdag hier in uh, Het is inmiddels uh, half vijf tijd voor het dier van de week. En deze week hebben we in de aanbieding Bandit. Bandit is een vrolijke jonge hond van anderhalf jaar jong. Hij is sterk en heeft duidelijke leiding nodig. Hij zoekt vooral bij kinderen graag de grens op... en met katten en kleine hondjes kan hij het niet zo best vinden. Deze grote jongen kan ook niet traplopen trouwens. Daarom zoekt Bennett een thuis zonder kinderen, katten, kleine hondjes en natuurlijk ook de trappen. Bennett kan goed alleen zijn en luistert naar redelijk naar commando's. Hij is eh, erg eh, mensgericht en graag gaat, gra, gaat graag met de baas mee uit. Bennett zoekt een baas die sterk in zijn schoenen staat, ervaring heeft met honden... en hem regelmatig wil knuffelen, want daar is hij helemaal gek op. Bent u dit? Kom dan snel langs bij het Kennen met Dieren thuis... om kennis te maken met deze grote vriendelijke reus. Hij wacht al op u. En waar eh, bevindt uh, eh, Bandit zich? Nou, Dierenthuis Kennemerland aan de Keesomstraat nummer 5. Voor meer informatie belt u 023 5713888. 023 5713888.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 back for Christmas to the place where I felt most at home. Where I felt most at home. <laughs> I'm going back for Christmas to the place where I felt most at home. Hey, dat heb je dus zo'n grote platenbak met uh, eh, kerstsingels. Dan ben je in één keer die foute kerstplaat weer kwijt. Jammer, jammer, jammer, jammer, jammer. Want die had ik zo graag willen draaien. Nou, mocht ik hem nog eh, tegenkomen zo eh, voor vijf uur... dan hoor je hem zeker nog langskomen.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 that you're making me feel I can do, I can do anything. mij betreft een van de betere platen van deze Whitney Houston. Je hoorde I'm Your Baby Tonight. Dat allemaal op eh, tweede kerstdag 2015. Het is inmiddels, trouwens, als ik op de klok kijk, kwart voor vijf. Normaal gesproken krijg je dan het eh, gedicht van de dag van ons. Eh, maar ja, ik heb dit keer gekozen voor een heel zielig kerstverhaal. Het is zo zielig, maar hij mag zeker niet ontbreken zo tijdens de kerstdagen. Deze plaat van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 gisteren verbraken we al het record hè, met het weer. Het weer op eh, eerste kerstdag 2015. De warmste temperatuur ooit. En dat gebeurde ook weer vandaag. Tweede kerstdag ook weer de warmste temperatuur met een graad of 14. Ja, dat eh, brengt mij even bij eh, de witte kerst, hè. Wanneer is het nou voor het laatst geweest dat wij een witte kerst hadden? Nou, kan je alweer vijf jaar terug in de tijd gaan. 2010 dat was de laatste witte kerst die we gehad hebben, ja. En dan zijn er remedies en dan gaan mensen plaatjes maken... en dan gaan ze zingen van Let It Snow. En dan hopen dat het gaat werken. Ja, wie weet, misschien volgend jaar, we wachten het gewoon af. In ieder geval zie ik Gloria Estefan en Let It Snow. 山。 werkt Nee, hè? maar weer eens gaan gebeuren, hè? Witte kerst. Dit jaar gaat het niet meer lukken. Nee, dat zit er niet in. Jorde Clark Estefan en Let It Snow. Zo, het programma van vandaag zit er alweer op. Dank aan eh, Mark Otte, hij eh, presenteerde de eerste twee uur eh, met mij mee, maar zit inmiddels waarschijnlijk al aan een lekker kerstdiner. Heerlijk, eet smakelijk Mark en eh, uiteraard alle luisteraars ook... Eh, die op dit moment al eh, richting het kerstdiner gaan. Eet smakelijk. Maak er een hele gezellige en mooie avond van. En zo dadelijk na vijf uur non-stop kerstmuziek. Dus de radio kan gewoon aanblijven op CFM, hè? ook tijdens het kerstdiner. Alleen maar kerstmuziek zo dadelijk vanaf vijf uur. En dan non-stop ook, hè? Zonder we tussendoor. Gewoon lekker genieten van de hits uit het uh, heden en verleden op het gebied van kerst. En dan om uh, eh, 7 uur gaat gebeuren. De lijst die door 150 radiozenders wordt uitgezonden in Nederland en België. We hebben het over de winterse eh, 50. Ook CFM zendt hem uit, waaronder vanavond. Vanaf 7 uur tot 11 uur. Dan hoor je de 50 beste winterse hits van het afgelopen jaar. Samengesteld door de luisteraars van eh, die radiostations uit Nederland en België. En dan morgen kan je weer genieten van eh, ijsprets op de ijsbaan in Zandvoort. Vanaf 11 eh, uur morgenochtend ben je daar weer van harte welkom. En morgen we trouwens, niet vergeten hè, vanaf 5 uur. De vinyljaren top 40 bij Lauro en Hardy. Nou, ik zeg een hele fijne tweede kerstavond. Bedankt voor het luisteren. En dan eh, volgende week, eh, dan ben ik er weer. En alvast uh, de beste wensen voor het nieuwe jaar, hè. Gelukkig nieuwjaar, want ja, er zit een week er alweer op. En dan zaterdag, dan ben ik er weer samen met Albert-Jan. Als hij weer terug is uit Spanje, moet je maar afwachten. Dus oké, bedankt voor het luisteren en een fijne zaterdagavond. Dag! things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 ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...